Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut zijn zeker zes doden gevallen. Dat melden de autoriteiten in Libanon. 24 mensen raakten gewond. Volgens Libanese media was één van de aanvallen gericht op een appartementencomplex. Bij een Iraanse raketaanval op Tel Aviv in Israël zijn twee doden gevallen, melden lokale hulpdiensten. En verder zou er ook veel schade zijn. De gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen. Op locaties in onder meer Arnhem, Den Haag en Zwolle is vannacht ook al gestemd. Met het nachtelijke stemmen hopen de gemeenten zoveel mogelijk jonge kiezers te bereiken. In totaal mogen 14,3 miljoen Nederlanders stemmen. Komende ochtend gaan alle stembureaus open. En er kan dan tot 9 uur s avonds gestemd worden. Daarna volgen de eerste exit polls en uitslagen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Etteleur is vannacht een appartementencomplex ontruimd vanwege een brand. Waarschijnlijk was het ontvuur ontstaan in een berging, meldt de veiligheidsregio. Voor zover bekend is er niemand gewond. Wel zijn meerdere mensen nagekeken door ambulancepersoneel... omdat ze rook hadden ingeademd. Na enkele uren konden alle bewoners van het appartementencomplex terug naar huis. Over de oorzaak van de brand in Etteleur is nog niets bekendgemaakt. gemaakt. Een man van 35 wordt verdacht van het misbruiken van een jongen van 10 in het Groningse Hoogkerk. Ook heeft hij via sociale media de afgelopen jaren mogelijk honderden strafbare gesprekken gevoerd met minderjarigen. Dat is bekend geworden tijdens de eerste openbare rechtszaak in Groningen. De verdachte voerde de gesprekken met kinderen van 8 tot 17 jaar. De zaak kwam aan het rollen toen ouders zich bij de politie meldden.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 I'm all out of breath, baby. Don't run me round and round. Don't kiss me, no, don't kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't mean it. Ah, yeah. You know you got me in the palm of your hand but I left those hands.